Drie uur. Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Minister Dekker voor Rechtsbescherming vindt dat er fouten zijn gemaakt in het toezicht op Robert M. De Tweede Kamer is stom verbaasd dat het de veroordeelde kindermisbruiker is gelukt... om uitgebreid met journalisten van de Volkskrant te spreken. maar Ook lukte het hem eh, via hun advocaten een brief aan de ouders te sturen. Dekker zegt de gang van zaken zeer te betreuren. Naar zijn mening is het personeel van de gevangenis te weinig alert en scherp geweest... De minister scherpte toezicht op M al aan toen het nieuws bekend werd. De aanpak van adresfraude loont, zegt staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. De controles kosten een kleine 10 miljoen euro, maar ze leverden 11 miljoen euro op. De huisbezoeken worden gedaan op basis van signalen van bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie en DUO, de dienst die verantwoordelijk is voor de studiefinanciering. Met de adrescontroles wordt fraude met uitkeringen en toeslagen bestreden. En ook kan er bijvoorbeeld illegale onderhuur mee worden tegengegaan en criminaliteit mee worden aangepakt, zoals illegale prostitutie en wietteelt. Jellebrand Korstius heeft aangifte gedaan van verkrachting. Volgens zijn advocaat is de aangifte onderbouwd met getuigen. De televisiepresentator zegt dat hij door tv-producent Gijs van Dam is misbruikt. Die ontkent dat en beschuldigt Korstius van smaad en laster. Van Dam zegt dat ze 15 jaar geleden seks hebben gehad en dat dat met wederzijdse instemming gebeurde. Hotel De Wereld in Wageningen is failliet. Het hotel blijft voorlopig wel open. In De Wereld werd in 1945 onderhandeld over de capitulatie van de Duitsers. Wageningen lag destijds aan het front. De bevolking was geëvacueerd. Het pand is eigendom van de Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld. Het faillissement, faillissement geldt voor de uitbater van het hotelrestaurant. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag droog, soms wat zon. Het is maximaal 8 graden. Ook morgen veel bewolking en wat regen, maar wel een paar graden warmer. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A10 bij Amsterdam richting Amstel. 6 kilometer file tussen Osdorp en het knooppunt Amstel. is een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijstrook is dicht. En de A15 in Europoort richting Rotterdam bij Spijkenisse.